Agenten vonden honderden kilo's verboden knallers. Ook mensen die online een Fisco-lont hadden besteld kregen een bezoekje. Met zo'n lont kun je vuurwerk aan elkaar koppelen en dat is hartstikke verboden. Het waren vaak jongeren onder de 18 die het in huis hadden. Waarvan ouders zich eh, dus inderdaad ook niet bewust waren van de aanwezigheid van dat zware vuurwerk in hun, eh, in hun huis. Ja, als dat vuurwerk tot ontploffing komt, dan leidt dat natuurlijk onherroepelijk tot, eh, tot heel veel eh, schade. Ook bij de grens wordt vandaag gecontroleerd op vuurwerk dat vanuit Duitsland binnenkomt. Deze agent legt uit waar hij op let. Wij controleren op voertuigen die vanuit Duitsland komen. daar vuurwerk hebben gekocht voor dit jaar. en die controleren op de hoeveelheid vuurwerk in het voertuig ligt en het soort vuurwerk. Je mag maximaal 25 kilo siervuurwerk meenemen naar Nederland. En als je meer in je auto hebt liggen, wordt alles in beslag genomen. De man die met kerst in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte... zou te hard en door rood hebben gereden. De man van 28 had ook alcohol op, zegt het Openbaar Ministerie. Hij botste maandagochtend frontaal op een auto met twee ouders en een kind daarin. Zij kwamen alle drie om het leven. De man raakte zwaar gewond. Opnieuw een onrustige dag in Oekraïne. Rusland voerde op meerdere plekken raketaanvallen uit. Volgens Oekraïne werden de meeste raketten onderschept door luchtafweersystemen. En weer een boete voor ongehoord Nederland. 56.000 euro moet die omroep betalen aan de NPO, de koepel van de omroepen. De NPO vindt dat ongehoord Nederland te weinig samenwerkt en journalistiek te slecht is. Krijg je nog het weer? Er trekken nog wat buien over. Vanavond en vannacht is het zo goed als droog en dan gaat de wind ook wat liggen. Morgen weer een paar uur regen en daarna wordt het een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10 Zuid bij Amsterdam. In beide richtingen heb je iets meer dan 5 minuten tijdverlies. Er stond een pechgeval, maar de weg is wel weer vrij.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 Ook werd zogenoemd viscolont aangetroffen. Daarmee kan vuurwerk aan elkaar worden gekoppeld en dat is verboden. De meeste kopers van illegaal vuurwerk zijn minderjarig en wonen nog bij hun ouders. Een man die op tweede kerstdag in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte... zou te hard en door rood hebben gereden. Bij dat ongeluk kwamen twee ouders en hun kind om het leven. De man raakte zwaar gewond en blijft in voorlopige hechtenis. De man die gisteren om het leven kwam bij een schietpartij in Enschede... is een inwoner van 41 uit die stad. Agenten vonden hem in een woning in het oosten van Enschede... toen ze afkwamen op een melding van een overval. De bewoner is even later in de omgeving aangehouden. Het weer bewolkt en veel wind, vanavond droog met 9 graden.